Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Het Nederlands Auschwitz-comité is blij dat de NS-slachtoffers van de holocaust... een schadevergoeding gaat betalen. De voorzitter van het comité noemt het prachtig nieuws... en zegt dat uit dit gebaar erkenning spreekt. Hij hoopt dat de nog levende slachtoffers en nabestaanden snel worden opgespoord. Een commissie gaat uitzoeken wie in aanmerking komt voor zo'n schadevergoeding... en hoe hoog die moet zijn. De spoorwegen zouden miljoenen hebben verdiend met het transporteren van Joden naar kamp Westerbork. In een loods in het Limburgse Susteren zijn afgelopen avond zes vastgebonden mensen gevonden. Een uur daarvoor was een man met een auto door het hek van de loods gereden. Daarna ging hij naar een huis in de buurt om te zeggen dat men hem iets wilde aandoen. De politie vond vervolgens de zes vastgebonden personen. De bewoner van het huis zegt tegen de regionale omroep L1 dat de man van Poolse afkomst is en gewond was. De politie heeft nog geen idee waarom de zes vastgebonden waren. Het kabinet gaat onderzoeken wat het kost als de koppeling tussen de AOW-leeftijd en de levensverwachting wordt losgelaten. Een verzoek van het CDA daartoe kreeg steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Nu is geregeld dat over een paar jaar de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. De vakbonden willen dat niet. Vorige week liepen de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord stuk op deze kwestie. Rond de Champions League-wedstrijd van Ajax in Athene... zijn acht Ajax-supporters gewond geraakt. Griekse fans van AEK gooiden vuurwerk en projectielen... naar het uitvak met Ajax-supporters. Een vuurwerkbom veroorzaakte een grote steekvlam. De wedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning voor Ajax...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 See, I heard it all before. All of your lies, all of your sweet talk. Baby, this, baby, that. But your lies ain't working now. Now, look who's and I had to shut you down. I had to shut you down.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 your lies ain't working now. Now look who's hurting now. Now I had to shut you down. way too long, way too long. working now. working now. now? See, I had it So sad. flame to the fire. Spraying like your name on a flyer.